Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Op de legerbasis Fort Hood in Texas heeft een militair drie mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Er raakten 16 mensen gewond, drie van hen zijn er slecht aan toe. De commandant van de basis zegt dat de schutter een man van 34 is die in Irak diende en werd onderzocht op een posttraumatische stressstoornis. President Obama heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de slachtoffers. Hij wil dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht. In 2009 vielen bij een schietpartij op dezelfde basis 13 13 doden en 32 gewonden. Chili is opnieuw getroffen door een zware aardbeving, 7,8 op de schaal van Richter. Direct na de beving is een tsunami-waarschuwing voor de kust van Chili en Peru afgegeven. De eerste tsunamigolf heeft de kust al bereikt. Over schade of slachtoffers is niets bekend. Het epicentrum van de beving lag op 23 kilometer buiten Iquique, waar gisteren een beving was van 8,2 op de schaal van Richter. De nieuwe beving zou een naschok van gisteren kunnen zijn. In minder dan een week tijd zijn bij het meldpunt gedwongen verhuizingen in de ouderenzorg 500 meldingen binnengekomen. Volgens patiëntenfederatie en PCF geven de meldingen een schokkend beeld. Soms horen mensen pas een paar weken voor vertrek dat ze weg moeten. Ook komt het voor dat het nieuwe onderkomen tijdelijk is en dat er over twee jaar opnieuw moet worden verhuisd. Bureau Berenschot berekende onlangs dat de komende vijf jaar zo'n 800 van de 2000 verzorgingstehuizen dichtgaan. Dat komt doordat steeds meer ouderen langer thuis wonen. Nederlandse exporteurs verwachten dat de export dit jaar met 11% groeit, meldt een kredietverzekeraar Atradius en exportvereniging Venedex. De exporteurs zijn positiever over Zuid-Europese landen. Duitsland blijft de belangrijkste handelspartner van Nederland, gevolgd door België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Nieuwe afzetmarkten zien exporteurs vooral buiten Europa in China, Rusland en Brazilië. Het weer, de dag begint zonnig, later mogelijk een bui. Het wordt 20 graden. Vanaf morgen neemt de kans op buien toe en wordt het minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen bij Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam voor het Koenplein 3 kilometer. En aansluitend op de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel 2. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht staat 2 kilometer. Staat een kapotte auto op eh, de linkerrijstrook daar en die is dan ook afgekruist. Tot zover de verkeersinformatie.